uur. Dit is dooral Negens met het NOS-journaal. Een Venezolaan Ferry Bax heeft doodgeschoten. Dat heeft hij op de eerste zittingsdag bekend. De man werd augustus vorig jaar samen met een aantal andere verdachten... door de politie op heterdaad betrapt bij een overval op een vakantiehuis. Agent Bax werd tijdens een achtervolging doodgeschoten. In totaal staan zeven mannen terecht, zes Venezolanen en iemand uit Bonaire. De man uit Bonaire zou de zes als een soort huurlingen naar het eiland hebben gehaald... om rijke families te overvallen. Vrachtwagenchauffeurs die aangifte willen doen als hun lading is gestolen... kunnen dat voortaan telefonisch doen. De politie wil het zo makkelijker maken voor chauffeurs om aangifte te doen. Het aantal ladingdiefstal is de afgelopen paar jaar fors gestegen... maar de bereidheid om aangifte te doen blijft achter. Vooral in het zuiden van Nederland wordt vaak lading gestolen. Maar onder meer omdat een aangifte veel tijd kost... doen sommige transporteurs dat niet, vooral als het bij een poging tot diefstal is gebleven. In Lemmer is bij een plofkraak flinke schade ontstaan aan een supermarkt. Een deel van de gevel ligt eruit. Er is vermoedelijk gas gebruikt om de pinautomaat van de Rabobank op te blazen. De explosieve opruimingsdienst Defensie is gevraagd om onderzoek te doen... want mogelijk liggen er nog explosieven. Het is nog niet duidelijk of er bij die plofkraak in Lemmer iets is buitgemaakt. Kamervoorzitter Ariep ontvangt vanmiddag alle fractievoorzitters uit de Tweede Kamer. Ze overleggen dan over hoe het verder moet met de formatie. Gisteren liepen de gesprekken tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks vast. Onder meer over het thema migratie bestonden te veel verschillen van mening. Het weer wolkenvelden, maar vanochtend ook al wat zon. In de loop van de dag op veel meer plaatsen zon. In het noorden en oosten wel kans op een bui. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. De dagelijkse files zijn niet langer dan gebruikelijk op dinsdag. De files met 10 minuten of meer vertraging staan op de A2 Den Bosch richting Utrecht... tussen Knopendel en Knopend Evedingen 20 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. Eén rijstrook is daar dicht. A2 Utrecht-Amsterdam tussen Maarsen en Breukelen 10 minuten. A4 Den Haag-Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude 10 minuten... A6 Lelystad richting Muiden tussen Almere Stadter en Almere Poort 10 minuten. A15 Europoort Rotterdam tussen Pernis en Knoop het Ridderkerk een half uur vertraging door een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. A27 Breda richting Gorkum. Voor Gorkum 10 minuten vertraging. De A27 van Breda naar Utrecht. Tussen Knoop het Gorkum en Lexmond drie kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. Eén rijstrook is dicht. A27 Almere Utrecht tussen Eemnes en Hilversum een kwartier.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 Volgens de nationale veiligheidsadviseur heeft de president alleen in algemene termen over